Twee uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Een stel dat bestaat uit twee mannen verdient in Nederland gemiddeld bijna 108.000 euro bruto per jaar. Dat is flink meer dan heterostellen, stellen die ruim 92.000 euro per jaar verdienen. Een koppel van twee vrouwen verdient net iets minder dan een hetero stel, 91.000 euro bruto per jaar, meldt het CBS. De verschillen komen onder meer doordat mannen in het algemeen meer uren werken en ook meer verdienen dan vrouwen. Het krijgen van kinderen speelt daarbij een belangrijke rol. Toch werken ook vrouwen die geen kinderen hebben minder dan mannen, zegt het CBS. En verder is er binnen heterokoppels het vaakst een ongelijke inkomensverdeling... waarbij de man meestal meer verdient dan de vrouw. De Tweede Kamer wil dat er niet alleen statiegeld op petflesjes komt, maar ook op blikjes... De verpakkingsindustrie moet binnen twee jaar 90% van de plastic flesjes opnieuw gebruiken. Anders komt er statiegeld op. Dat is de afspraak die staatssecretaris Van Veldhoven met de industrie heeft gemaakt. In die afspraak staat nog niets over blikjes. En de Kamer is daarom bang dat fabrikanten massaal overstappen op blikjes... terwijl die ook slecht zijn voor het milieu. Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland met 3-1 gewonnen... Het eerste doelpunt viel pas in de 75ste minuut toen de Noord-Ieren scoorden. Vijf minuten later maakte Memphis Depay gelijk... en in blessuretijd maakte Oranje nog twee doelpunten. Zondag speelt Nederland het volgende kwalificatieduel uit tegen Wit-Rusland. De Wit-Russen speelden de afgelopen avond tegen Estland... en die wedstrijd eindigde in 0-0. België heeft zich als eerste land geplaatst voor het Europees kampioenschap volgend jaar... De Belgen wonnen al hun wedstrijden in groep 1. Ook de wedstrijd tegen San Marino de afgelopen avond. Die eindigde in 9-0. Het weer nog bewolkt, vanuit het westen regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. En de komende dag nat en winderig bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Show. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag! Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.